zit er niet in. Dus het komt er niet uit. Een redeloos verlangen kruipt onder mijn huid. zit er En ik kom er niet uit. Rusteloos gevangen. Tot de kroeg alweer sluit. Dus wat maakt het nou uit? De waarheid lijkt verbannen als ik me